dansen heel de nacht op de sirtaki. Zo'n Griekse dans, die doe je zij aan zij. De armen bij elkaar onderscheiden. open